Oh, dit zijn de beste dagen om een frisse neus te halen. Ja, helemaal in een lekkere warme jas. Te gek is die. Waar heb je hem vandaan? Uit de wintersale bij Zalando natuurlijk. Bespaar nu tot wel 50% op wintermode, streetwear, beauty en meer in de wintersale bij Zalando. Radio is 538. Tientallen arrestaties in grote steden. 538 Nieuws, ANB. In de grote steden zijn rond de jaarwisseling tientallen mensen aangehouden. In Amsterdam werden mensen aangehouden die vuurwerk afstaken terwijl dat verboden was. In West werd ook vuurwerk naar de politie gegooid. Ook in Rotterdam tientallen arrestaties. De ME moest een groep jongeren uit elkaar drijven omdat ze zwaar vuurwerk afstaken. In Den Haag moest de politie ook op meerdere plekken ingrijpen het is nog niet bekend hoeveel mensen daar zijn aangehouden. De ziekenhuizen hebben het druk en zeggen dat de situatie weer is zoals voor corona. Het oogziekenhuis in Rotterdam kreeg in de eerste uren van het nieuwe jaar zeker 12 mensen binnen. Terug bij af, zei een oogarts daarover. De afdeling brandwonden van het Rotterdamse Maasstadziekenhuis kreeg vier patiënten binnen. En ook de ziekenhuizen in Den Haag hadden het druk met oogletsel en gehoorschade. In Veghel is een bijgebouw van de Sint-Lambertuskerk verwoest door brand. Die begon na middernacht in de congregatiekapel, een klein gebouw dat gebruikt werd als moskee. De brand is inmiddels onder controle, meldt Omroep Brabant. Er is niemand gewond geraakt. De brandweer probeert de monumentale gevel van het pand te redden. En bij een Primera in Amersfoort is het winnende lot gekocht van de oudejaarstrekking van de staatsloterij. Diegene heeft 30 miljoen euro gewonnen. De trekking was rond middernacht en veel meer mensen zijn in de prijzen gevallen, want er was 75 miljoen euro te verdelen. Er werden dit keer bijna 7,2 miljoen loten verkocht. En het 538 weer van Weer.nl. In de kustgebieden is kans op regen en waait het stevig. Landinwaarts is het droger en rustiger. Komende dag is het bewolkt met soms regen en weer heel zacht, 11 tot 15 graden. En kijk voor meer over het weer op Weer.nl. Frequentie het allerbeste voor 2023. Afrojack. Happy Up and down street. What up, what up? Ik ben Afrojack en je luistert naar een nieuwe Jack Radio. Laat me weten wat je vindt op mijn Twitter of op Instagram. Let's go. You're listening to Jacked Radio with Afrojack. Bounce through the beat. down the street, bounce to the beat, up and down the street. now, burn down, turn around, sit down, get now, get now. down, turn around, sit down, get now, get now. What's wrong with saving? Mom, got that thing, though. Mm. All the it, all the them left, just run that thing, out. Mm. What's wrong with saving? Mom, got that thing, though. Mm. All the it, all the them left, just run that thing, out. Mm. Fuck with you? We ain't got a bitch, though, bankrupt. <laughs> Some badass bitch, some sit my brain on stank, up. Now we got date tonight for bros, five bitch. I'm down for it fresh bag on. Turn around, sit down, get in there, get in there. Got that thing, yo. All the, all the, all the left is one that bang, yo. Fuck with a nigga, nigga got a big old bankrupt. so bad ass, bitch comes in, run, run, run, stank, talk, nah. What's wrong with the same? Got that thing. now, burn down, turn around, slip down, get now. Sit down, get now, get now. now, burn down, turn around, sit down, get now, get now. loving you. Thought all the you tell me that you do. is Jack Radio. Radio, radio. Tell me where to go, what to do. To another flow. ik ben Jack en je luistert nog steeds naar Jack Radio. Let's go! dit was hem alweer voor deze week. Ik hoop dat je ervan hebt genoten. Ik ben Afrojack en dit was Jack. Ik zie jou volgende week.